Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Der Keizer is niet meer. De Duitse voetballegende Frans Beckenbauer was al langer ziek en is gisteren overleden. Beckenbauer had de bijnaam De Keizer, onder meer omdat hij aanvoerder was van het elftal in 1974... dat het Nederlands elftal van Johan Cruijff versloeg in de WK-finale. Daarnaast won hij een EK, vier keer de landstitel met Bayern München... drie keer de Champions League met diezelfde club... en ook nog de wereldbeker voor clubs. En later was hij ook nog bondscoach van Duitsland. Beckenbauer was 78 jaar. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion gaan op 3 februari weer de snelweg in Den Haag blokkeren. Ze willen hiermee de druk op de politiek verder opvoeren... omdat ze vinden dat het afbouwen van fossiele subsidies niet snel genoeg gaat. We staan hier voor de mensen die bang zijn voor, voor vuur voor water, voor droogte, voor hitte, voor overstromingen. De actiegroep heeft al meer dan 30 keer de snelweg geblokkeerd... wat vaak leidde tot confrontaties met de politie. En het was vast even wennen. Voor het eerst waren telefoons in de klas vandaag echt verboden. Omroep Flevoland ging langs bij een school waar al langer een verbod is op snappen, TikTok en appen tijdens schooltijd. En wat blijkt? Ik heb wel betere cijfers wel. Ik ben meer gaan leren en ik let meer op tijdens de les. Maar voor de rest merk ik... Het heeft effect. Ja, wel een klein beetje. <laughs> Ja, maar dat is toch heel goed? Ja, aan de ene kant wel. ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik uh, eh, zonder telefoon eh, betere prestaties heb gehad. En ook de docenten waren blij. Vergeleken met afgelopen jaren is er nu meer rust in de les en wordt er harder gewerkt, zeggen ze.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 Oh, was I wrong to have let you go when I wanted to hold on? And was I to have never shown the things I'm running from. Oh, I know I'm probably much too late, but there's something on my mind.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 hotel room and draw outside the lines. Your perfume and your costume. No, I wouldn't mind being your partner. bad, bad boy Oh, I know your wife is just sitting at home Drinking that lonely glass of wine You are on the road for that bluesy, bluesy business your hotel room and dry outside the lines.